8 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Vrijwilligersorganisaties en sportbonden komen dit jaar met een gezamenlijke zwarte lijst. Daar komen ook vrijwilligers op die alleen worden verdacht van ontucht en niet zijn veroordeeld, meldt het AD. Nu hanteren de vrijwilligersorganisaties en de sportbonden nog ieder een aparte zwarte lijst, waar alleen mensen op staan die door de tuchtrechter zijn veroordeeld. Maar veel zaken worden door clubs met interne sancties afgedaan. Daardoor kunnen ontuchtplegers vaak zonder problemen aan de slag bij een andere club. De Consumentenbond sleept KLM voor de rechter vanwege het no-show-beleid van de maatschappij. Dat beleid komt erop neer dat passagiers die een vlucht missen ook hun retourvlucht of overstap kwijt zijn. Het geld krijgt de passagier niet terug. KLM verkoopt de stoel door en krijgt dus twee keer betaald. Gesprekken tussen de bond en KLM leverden niets op. De bond stapt nu naar de rechter om een verbod op de no-show-clausule af te dwingen. De tweede zwarte doos van het in oktober verongelukte Lion Air-toestel... is gevonden op de zeebodem bij Java. De communicatie tussen de piloten bevat mogelijk aanvullende informatie... over de oorzaak van het ongeluk. De andere zwarte doos maakte al duidelijk dat de snelheidsmeter... van het Indonesische toestel niet goed werkte. Bij de crash kwamen alle 189 passagiers en bemanningsleden om het leven. Het aantal niet leverbare medicijnen is vorig jaar opnieuw gestegen... naar in totaal 769. Dat is 5 meer dan het jaar ervoor. Blijkt uit cijfers van apothekersorganisatie KNP. Vorig jaar was bijvoorbeeld de anticonceptiepil lange tijd niet verkrijgbaar. Ook was er regelmatig een tekort aan antibiotica, oogmedicijnen en medicijnen voor epilepsiepatiënten. De apothekers wijten de tekorten aan de lage medicijnprijzen in Nederland, waardoor Nederland bij schaarste achteraan in de rij staat. Het weer dan. Vandaag schijnt af en toe de zon, maar ook valt er een enkele bui. In het noordoosten valt mogelijk hagel of natte sneeuw. Het wordt 3 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland staan vooral veel dagelijkse files. Op een aantal wegen is het drukker. Op de A6 van Lelystad naar Muiden 20 minuten oponthoud... tussen Almere Buiten-Oost en Almere Stad. Een kwartier vertraging op de N9 Den Helder-Amstelveen... tussen afrit Egmond en Akersloot. Op de N203 van Alkmaar naar Amsterdam doe je er ook een kwartier langer over... tussen Alkmaar en Uitgeest. En 20 minuten tijdverlies op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar. Het is daar druk tussen de Ring Alkmaar en knooppunt Kooimeer.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 Grip my hips and move me. Grip my hips and move me. Everybody get down with me. Grip my hips and move me. Everybody get down with me. Grip my hips and move me. Everybody get down with me. Grip my hips and move me.